Ik had een moeder en een vader. Ik heb een broer en een zus. Ik zag mezelf, wat meer heb ik niet nodig. Misschien was het God die mij een teken gaf. Ik wil gewoon wel leuk. in de stad of in een weiland? Waarom zou ik werken? Ik zit liever in de bijstand. Ik kan niet kiezen, ga ik vliegen naar Japan of dan naar IJsland? En waarom had ik geen horloge toen ik nog de tijd had? Ik ben een vrij man, in een vrij land. Ik heb de tijd zat, maar ik ben de tijd zat. Ik ben in Duitsland, bij de Rijkstak. Ben niet gelovig, maar het is een goede vrijdag. Je hebt mijn oude adres. Wat? Ik ben al lang verhuisd, man. Je stuurde net een sms. Je wil me zien, maar ik ben niet thuis, man. gek, ik ben geen Henny Huisman. Meeste mensen vinden het gek, maar heb dit onder de knie als een kruisband. Ik wil gewoon wel geluk, maar er is niks dan me leuk. Er geluk, maar er is niks dat me lukt. Ik gewoon maar er is niks